Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Barack Obama heeft zijn laatste toespraak gehouden als president van de Verenigde Staten. In Chicago, waar zijn politieke carrière begon, zette hij onder meer zijn successen van de afgelopen acht jaar op een rijtje. Zo gaat het beter met de economie, is de relatie met Cuba sterk verbeterd en is het nucleaire programma van Iran gestopt. Toch zijn er nog steeds rassentegenstellingen. Moet iedereen zijn best doen om de democratie te laten werken, zei Obama riep alle Amerikanen op om bij de politiek betrokken te blijven. Terwijl Obama zijn vrouw Michelle bedankte, pinkte hij een traantje weg. Rusland heeft compromitterende informatie over de aankomende Amerikaanse president Trump... blijkt uit geheime documenten die vorige week zijn gepresenteerd aan Trump zelf en aan president Obama. Het bericht veroorzaakt behoorlijk wat ophef. Het zou nu blijken dat Moskou informatie over Trump heeft die zo pikant is dat hij ermee gechanteerd zou kunnen worden. Webshops hebben rond Sinterklaas en kerst beter gepresteerd dan in eerdere jaren. In december werden meer artikelen online besteld en minder te laat bezorgd. Onderzoeksbureau Q&A meldt dat er 390.000 pakjes te laat werden bezorgd. 70.000 minder dan een jaar eerder. Vooral met kerst ging de bezorging veel beter. Volgens Q&A besteden webwinkels de laatste jaren meer aandacht aan het op tijd bezorgen van pakketjes. Brandweer en politie zijn vanochtend vroeg op de A59 een tijdje bezig geweest met het vangen van kippen. Op de snelweg tussen knooppunt Hindham en Os was een vrachtwagen met kippen in brand gevlogen. Het vuur was vrij snel geblust, maar een deel van het pluimvee wist te ontsnappen. De A59 was dat ongeveer half zeven dicht om de hulpdiensten de tijd te geven om alle kippen te vangen. Het weer plaatselijk nog een mistbank, vanochtend regen. Vooral in het noorden veel wind met windstoten tot 90 km per uur. Vanmiddag wat opklaringen, maar vanavond pas minder wind. Het wordt vandaag een graad of 8. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu zeven files. De meeste leveren niet meer dan een minuut of vijf vertraging op. Eh, dit zijn de uitzonderingen. De A1 richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A27 vanuit eh, Breda naar Utrecht.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 www.zfmzandvoort.nl I used to believe We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream smoke and mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. ZFM. but I can't wait to grab me to party.